Clemens Peters met het NOS Noord-Korea is evenwicht is met Amerika. Dat heeft de leider van het land, Kim Jong-un, gezegd na de rakettest van gisteren. De VN-veiligheidsraad heeft die test veroordeeld, maar zonder nieuwe sancties. Kim Jong-un zei verder dat de Amerikanen een aanval op zijn land wel uit hun hoofd zullen laten als het militaire evenwicht eenmaal is bereikt. De politie van Roermond is op zoek naar de daders van een ramkraak op een Albert Heijn in die stad. De pinautomaat van de supermarkt werd kort na middernacht uit de winkel getrokken. En de daders vluchtten daarna naar Engeland, naar Duitsland. Hun auto werd teruggevonden in de buurt van natuurgebied Het Veen. Prins Laurent van België zou volgens Belgische media te ziek zijn om zich te melden bij premier Michel. Die wil een ernstig gesprek met hem over zijn aanwezigheid in uniform bij een feestje ter ere van het 90-jarig bestaan van het Chinese leger. Laurent ligt al jaren onder vuur om zijn onaangepaste gedrag. Hij dreigt daardoor zijn toelage van ruim 3 ton te verspelen. De speciale actie voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba heeft gisteren ruim 13,3 miljoen euro opgebracht. De hele dag werd op commerciële en publieke zenders aandacht gevraagd voor de actie. Mensen konden een team vol bekende Nederlanders bellen om geld te doneren. Het Rode Kruis gebruikt het geld voor eerste levensbehoeften voor getroffen eilandbewoners. De Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is overleden. Hij speelde in meer dan 100 films en televisieseries en vaak had hij bijrollen, maar af en toe ook een hoofdrol, zoals in Paris, Texas uit 1984 van Wim Wenders. Harry Dean Stanton is 91 jaar geworden. Het weer. Buien, eerst in het noorden en westen, later ook in de rest van het land. Af en toe zon en het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.